Vijf uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Met HIV of een SOA hebben kunnen vanaf vandaag 24 uur per dag anoniem advies vragen op een app van SOA Aids Nederland. Volgens de initiatiefnemers is de chatdienst hard nodig, omdat veel mensen op internet zoeken naar informatie, maar die is niet altijd betrouwbaar. In de app praat je niet rechtstreeks met een medewerker, maar krijg je voorgeprogrammeerde antwoorden. Ook wordt er doorverwezen naar betrouwbare SOA-zelftests. Veel mensen laten zich vaak niet bij de huisarts of de GGD testen... uit angst voor de uitslag, ongemak of vanwege de kosten. Alleen mensen die in een hoge risicogroep vallen... mogen zich nog laten testen. Bij een schietpartij in Den Haag is een dode gevallen. Dat gebeurde op een parkeerplaats in het zuiden van de stad. De dader is nog spoorloos. Gisteravond werd nog een politiehelikopter ingezet. Google heeft een schikking getroffen met de Russische mededingingsautoriteit. Die zegt dat de internetreus zijn machtspositie misbruikt... door te eisen dat smartphones die op Android werken Google-apps gebruiken. Het bedrijf betaalt Rusland nu een boete van ruim 7 miljoen euro... en Russische Android-apparaten hoeven niet langer Google-apps te gebruiken. Kensington is de grote winnaar geworden van de 3FM Awards. Ook vorig jaar won de band uit Utrecht al de meeste prijzen... Kensington won de award voor beste album en beste podiumact. De publieksprijs voor beste popsong ging naar Chef Special met Amigo. Andere winnaars waren rapper Boef, die met Habiba de beste video maakte. Martin Garrix was de beste soloartiest en Broederliefde de beste groep. Het weer nog trekken buien over het land, lokaal met natte sneeuw. En later vandaag vooral in het zuiden nog kans op buien. Verder geregeld zon bij een graad of 10. In de dagen daarna droog en regelmatig zon, maar in de nacht wel kans op nachtvorst. Dit was het NOS Short.